Twee uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. VVD, CDA, D66 en GroenLinks overleggen in het Katshuis vandaag met informateur Cenk Willink over de vorming van een nieuw kabinet. Volgens bronnen is het een informeel gesprek met de partijleiders Rutte, Buma, Pechtold en Klaver dat vanochtend al begonnen is. Het belangrijkste punt dat opgelost moet worden is migratie. Dat was het onderwerp waarop een eerdere formatiepoging stuk liep. Bij een busongeluk in Zimbabwe zijn zeker 45 doden gevallen. De bus was onderweg naar Zambia toen hij op zo'n 150 kilometer van de Zimbabwaanse hoofdstad Harare verongelukte. Volgens lokale media verloor de buschauffeur de macht over het sturen en ramde een boom. Veel Zimbabwanen reizen met de bus naar Zambia om levensmiddelen en kleding te verkopen. Er komt geen reconstructie van de bestorming van de gekaapte trein bij de Punt in juni 1977. Nabestaanden van de Zuid-Molukse kapers wilden dat, maar de rechtbank in Den Haag vindt het niet nodig. Wel worden de geluidsopnames van de bestorming van de trein die kort geleden opdoken tijdens een besloten zitting beluisterd. Volgens de nabestaanden zijn de twee kapers van dichtbij geëxecuteerd terwijl ze al uitgeschakeld waren. En nabestaanden van slachtoffers van de MH17 mogen toch de laatste camerabeelden zien die op Schiphol zijn gemaakt van hun dierbaren. Het OM wilde de beelden eerder niet delen met de nabestaanden vanwege de privacywetgeving. De beelden zijn gemaakt in de vertrekhal en de lounge van Schiphol. In Rotterdam is het vanaf volgend jaar verboden om op straat tegen mensen te sissen, ze uit te schelden of achterna te lopen. Dat heeft de gemeente besloten. Mensen die zich hieraan schuldig maken kunnen een boete krijgen van 4100 euro of drie maanden cel. Amsterdam voerde deze maatregel al eerder in. Uit onderzoek van de gemeente Rotterdam bleek eerder dat 84% van de vrouwen tussen de 18 en 45 jaar te maken heeft met intimiderend gedrag op straat. Het weer op steeds meer plaatsen droog en wat zon. Het is vrij warm met lokaal 25 graden. Vanavond en vannacht trekken forse buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Morgenochtend wordt het vanuit het westen geleidelijk droog. En met 20 graden is het dan wel wat koeler.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 De eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox, vierde jaargang, aflevering 68. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9. Het internet tik je even in zfm-live. En we hebben de DAP en we hebben de ZFM-app. En mijn naam is Bart van der Meer hebben zometeen een, eh, een spetterend begin met Stevie Wonder en John Lennon. Veel plezier de komende twee uur. met eh, Superstition van Stevie Wonder... van het eh, album Talking Book uit 1972. En daarna hoorden we natuurlijk John Lennon... met Whatever Gets You Through the Night... van het album Walls and Bridges uit 1974. Tien jaar daarvoor scoorden de Rolling Stones hun tweede nummer 1 hit. En dat was met Little Red Rooster. dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Watch out, strange people. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster en hun tweede nummer 1 hit, de Rolling Stones en Little Red Rooster. Uh, dan zijn we nu toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En we zijn toe aan de top 40 van 11 mei. Want op die datum zouden de komende zes nummers worden uitgezonden. Maar toen hadden we een storing en kon het programma wat gepland stond... kon niet uitgezonden worden, kon geen doorgang vinden. Ehm, en de twee weken daarna was ik er niet. En de afgelopen week heb ik samen met Ruud vier uur Sergeant Pepper gevierd, 50 jaar. Dus zijn we nu toe aan de top 40 van 50 jaar geleden van 11 mei.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 have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's almost all that I have got. But if you wanna try to love again, baby, try to love again. 38 van 11 mei 1967. Uh, P.P. Arnold en The First Cut is the Deepest. Zij heeft natuurlijk eh, een aantal eh, solo-hits gehad... maar haar vocale bijdrage aan Tin Soldier van de Small Faces... die mag er ook zijn. Dus als je een keer tijd hebt om te luisteren, daarnaar gewoon doen. De volgende is een bandje waarvan we zeggen... die hebben hun 5 Minutes of Fame in 1967 wel gehad. Met eh, het nummer... Birds and the Bees zijn hier de Warm Sounds op nummer 37. There you are, in the corner. No, it's no use you hiding from me. Cause I know nieuwsgierig bent, dan... Eh, sorry, dat eh, zijn we niet eh, gewend, hè? We gaan niet door, door het gesprek heen musiceren. als je echt nieuwsgierig bent naar de leden van de Warm Sounds... het waren er maar twee, een duo dus. Denver Gerard en Barry Young Husband. Zo, even noteren, hebben we dat ook weer gehad. En dan zijn we toe aan de nummer 35. die hoorde je net al heel even voorbij komen. Herb Albert en zijn Tijuana Brass en Casino Royale. 35 Casino Royale van Herb Albert en zijn Tijuana Brass. Eh, van de afgelopen vier nieuwe binnenkomers waren er toch natuurlijk eh, wat redelijk bekende nummers bij. Maar de laatste twee die we gaan draaien, dat zijn de echte knijters. Bijvoorbeeld op de B29 The Kings, Waterloo Sunset. was dat eh, in de top 40 van... Ho, ho, ho, ho, ho, ho, top 40 van 50 jaar geleden. En dat waren de Kings met Waterloo Sunset. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe. En die komt binnen op 27 en is derhalve... De klapper van de week. En dat is de Jimi Hendrix Experience met Wind Cries Mary. the wind. Sunday and the autumn leaves were on the ground. It kicked my heart when I saw you standing there in your dress of blue. The storm was over, my ship sailed through. What is this feeling? Oh, what can I do? If you Do you remember? Oh, the good times we had together. I'm walking through the park. Oh, baby, then, then we could sing. Give you all my money, everything in the world that I had. Dat was me nog eens even een singeltje. If You and I Could Be Us two. En op de andere kant stond Mystic Eyes. Geweldig. Geweldige single. Uh, was dat natuurlijk uit 1965. We zijn toe aan de eh, tip van Willem. En eh, die is van 11 mei. En het is niet helemaal onlogisch dat dat te maken heeft met de plek... waar hij op dat moment in, op vakantie was. Dat was namelijk in Oostenrijk. En ze waren in Wenen. En dan kom je natuurlijk al gauw terecht bij Vienna van Ultra Fox, zo'n Engelse electropopgroep uit de jaren 80. Ze hadden twee top 10 hits, Dancing with Tears in My Eyes en Vienna, de tip van Willem. silent Tip van Willem van 11 mei 2017, al bijna een maand geleden. Eh, die van volgende week, die ken ik ook al, maar daar gaan we geen mededeling over doen. Dat hoor je volgende week wel. Uh, de bekendste, het bekendste lid van Ultravox, dat was natuurlijk Midge Ure. Voor Ultravox draaiden we Dem met een schitterende A- en B-kant. We hebben alleen de A-kant gedraaid en de B-kant was Mystic Eyes. En bij Q65 hebben we ook zoiets eigenlijk. Ze brachten in het jaar 1968 het nummer 1 uit, maar de achterkant die was de moeite waard. philosophy I could do b Q65 met Sour Wine, de B-kant van Anne. En dan gaan we nu luisteren naar de ontdekker van Bob Marley. see you when you jump over the wall. You think I never see you when you accidentally pull me. Say I make your puppy. You cry. Desmond Dekker was de eigenlijke ontdekker van Bob Marley. En dit was een van zijn hits, It Mac uit 1969. We gaan naar het jaar 1980 en dan gaan we luisteren naar Rupert Holmes...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 Ik ben zo toe aan een top 100 hit uit 1965. Ah. 65. Dit waren natuurlijk The Animals en Bring It On Home To Me. En trouwens de B-kant daarvan, voor Miss Coker, is ook niet slecht. Maar goed, die draaien we een andere keer wel. We sluiten het eerste uur af met de Raspberries... Eh, geschreven door de zanger Mr. Eric Carman. En het heet Go All The Way. Tot zometeen na het nieuws en de berichten. 106.9. Straks meer.